Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De aanslag op een basisschool in Texas maakt veel los in Amerika. Gisteravond werden daar 19 kinderen en twee volwassenen doodgeschoten. De schutter van 18 werd later door de politie gedood. Vicepresident Harris noemde de situatie hartverscheurend. En oud-president Obama zei dat ouders in het hele land zich zorgen maken... dat het hun kinderen ook kan gebeuren. President Biden riep op tot actie tegen de wapenlobby. In woonwijken wordt veel geklaagd over flitsupermarkten. Over de magazijnen met afgeplakte ramen en bezorgfietsen die overal rondslingeren. Maar de meeste van die bedrijven zitten daar helemaal niet. 9 op de 10 flitsmagazijnen zitten in winkelstraten of op bedrijventerreinen. Blijkt uit een vastgoedonderzoek. Volgens de onderzoekers zijn de dark stores daar soms zelfs een verbetering. In 1 op de 4 gevallen heeft een flitsbezorger een pand gehuurd die langer dan één jaar leeg heeft gestaan. En dat betekent nogal veel voor de leefbaarheid van zo'n gebied. In Amsterdam mogen flitswinkels zich nu niet meer in woonwijken vestigen... en ook Rotterdam is bezig met zulke regels. Steeds meer reizigers proberen Schiphol te vermijden. Reisbureaus zeggen in de Telegraaf dat mensen liever vliegen vanaf regionale luchthavens en vanaf Brussel. Sommigen proberen hun Schiphol-ticket nog om te boeken. Op Schiphol is het al weken superdruk. Door een personeelstekort op het vliegveld staan reizigers er soms uren in de rij voor de douane en de bagagecheck. En de BBC zegt sorry tegen Manchester United. Dinsdagochtend was tijdens een nieuwsuitzending iets geks te zien. Onder in beeld stond een tekstbalk met de hoofdpunten van het nieuws... en ineens stond daar Manchester United is rubbish. Oftewel, Manchester United is ruk. De BBC kwam met een verklaring. Behind the scenes, someone was training to learn how to use the ticker and to put text on the ticker. So they were just writing random things, not in in earnest. And um, that comment appeared. So apologies if you saw that. Een nieuwe medewerker kreeg uitgelegd hoe die tickettape werkt en typte willekeurige dingen. Ook nog het weer, overal regen. Wat in Engeland vaak klopt, maar meestal niet zo wordt samengevat. Het weer, eerst wat zon. Vanmiddag wordt het 16 tot 18 graden. In de middag bewolkt. Vanavond gaat het regenen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A8 Zaanstad richting Amsterdam.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 I count the days, I won't make the same mistake. You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going on. bang, bang. You fall to the ground to me like you used to down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared, you're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang, bang. A light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang you fall to the ground. Bang, bang. You are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Remember when we fell in love? You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out at 10 degrees. Inside my deep freeze bye bye 9 is Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. te fueras sin decir a dónde. hay amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan y del hombre, no de excusas vivo yo.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 Dat heeft de gouverneur van Texas gezegd. De schutter van 18 schoot gisteravond 19 kinderen en twee volwassenen dood. De meeste horecabedrijven en ambachtelijke winkeliers vertellen hun klanten niet goed welke allergenen er in hun eten zit. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onder bijna 6000 bedrijven. In Rokanje in Zuid-Holland is vannacht een man doodgestoken. De politie meldt dat er vermoedelijk een ruzie aan vooraf ging. Een verdachte is aangehouden. Het weer, het wordt een overwegend zonnige dag met lokaal een bui bij 17 tot 21 graden.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 She's a 90s supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel.